7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Drie Afghaanse veiligheidschefs zijn in de provincie Kandahar... door hun eigen beveiligers gedood. De Taliban, die de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeiste... lieten weten dat de Amerikaanse generaal Scott Miller... het doelwit van de schutter was, maar hij bleef ongedeerd. De slachtoffers zijn een invloedrijke provinciale politiechef... het hoofd van de inlichtingendienst van Kandahar... en de gouverneur van de provincie. De aanslag werd gepleegd bij een overleg over veiligheidsmaatregelen... voor de parlementsverkiezingen van komende zaterdag. De Russische politie zoekt op de Krim naar mogelijke medeplichtigen... van de aanslag op een school. Daarbij vielen gisteren meer dan 20 doden en ruim 50 gewonden. In eerste instantie werd aangenomen dat de 18-jarige aanslagpleger alleen handelde. Maar nu wordt er ook rekening mee gehouden dat hij werd geholpen. Het motief is nog altijd onduidelijk. Op de Krim zijn drie dagen van rouw afgekondigd. Kinderdagverblijven kunnen tot zeker eind van het jaar geen gebruik maken van de stint. Het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bakfiets duurt volgens de advocaat van het ministerie van Infrastructuur nog maanden. Dat zei de advocaat bij een kort geding dat een kinderdagverblijf had aangespannen tegen het verbod op stints. Dat was ingesteld door minister van Nieuwenhuizen na het ongeluk bij een spoorwegovergang in Os, waarbij vorige maand vier kinderen omkwamen. De HEMA is definitief verkocht aan de Nederlandse zakenman Marcel Boekhoorn bericht kwam vanochtend al naar buiten... maar een persconferentie over de overname werd uitgesteld... omdat er nog een handtekening ontbrak. Inmiddels is de overname bevestigd. HEMA had de afgelopen jaren hoge schulden... en die zullen door Boekhoorn worden afgebouwd. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 5 en 8 graden.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 Bij Amsterdam is er opnieuw een ongeluk gebeurd op de A10. Vanaf de A10 Noord naar de A10 Zuid staat tussen Zeeburg en over Amstel 3 kilometer file. De vertraging is een half uur. Drie rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 En dat heb ik dan weer niet, weet je. Dus, dus ik ga dat dus even op een andere manier eens dus even fijn oplossen... of ik dat zo dadelijk even kan regelen. Want dat hebben we wel nog even zo dadelijk nodig... bij het volgende programma, I'm Coming Home. Ik, ik, moet dan bij zeggen, dat is van Michael Bublé. Maar ik zit net even te, te kijken. dit klinkt mij toch eerlijk gezegd iets meer I'm Coming Home, baby. Dat is het volgens mij een beetje het origineel, Mel mee. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. I'm coming home, I know I'm overdue. Said you went away. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. say, I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. Or to either right or wrong. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you. are Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Coming home. I'm coming home, baby, now. Ja, dat was hem dus. Eh, en dan moet ik altijd weer denken, oh shit, dan moet ik ook <laughs> nog iets eh, bedenken wat ik dan eh, erachter moet draaien. Want dat heb ik dan weer helemaal niet klaarstaan. <laughs> dat krijg je op je verjaardag uh, notabene. Dan denk je, ja, neemt het over die bom non-stop. Nee dus, want dat, dat moet ik allemaal zelf regelen. Want ik heb het dus nu de volledige ehm, controle van, van dit programma overgenomen. En dan moet je wat, hè? Dus dan moet je iets gaan, gaan bedenken wat je dan misschien zou kunnen draaien op je verjaardag. Ja, eh, en wat ga je dan doen, uh, Jaap Koper? Wat eh, ga je dan er eens even bij pakken? Dat lijkt me een heel leuk. Dan kan ik even net als een kind die voor een snoepwinkel staat te kijken van... ach, ik, ik zoek eventjes gewoon iets, iets leuks uit. Maar ik, ik, had ook wel iets, denk ik. Eh, die, die, dat had ik eh, van, eh, vanmiddag eventjes gevonden. Moet wel, <laughs> moet wel het toetsenbord ook meenemen, meewerken. Dat is, hier, dat is hier af en toe soms nog wel eens een klein drama wat dat betreft. dan heb ik hier ja, dan kom ik hier. En dan moet ik eventjes kijken of ik ook nog de lyrics heb. De lyrics versie, want dat is van hemzelf. Daar heb ik hem. Kijk aan. Nee, dat is hem nog niet. Eh, hij heeft een eigen, hij heeft een eigen YouTube-kanaal, onze vriend, eh, die ik, eh, die ik in mijn hoofd had zitten. dit is niet datgene wat ik zoek. Oh, wat een drama is dit weer. En dan moet je dat weer allemaal weer ter plekke gaan, gaan oplossen. Dat en dan werkt het toetsenbord weer eens niet mee. Dit is live radio, mensen. Dus voor het geval dat... Ja, Marcus... <laughs> <laughs> dit, is, is wat. Uh, eens even kijken of ik het eh, op... Eh, nou, nog een keer. Hartstikke idee. Hartstikke flats. Heb ik dan, heb ik dan zijn eigen YouTube-kanaal. De audio. Kijk, ja, hè, hè, nou vind ik hem. Dus het is echt af en toe een drama. Zeker, auto, Ja, jongens, even de reclame. Nou, die, die halen we er even uit. Dat is altijd leuk als je via YouTube eruit komt. En dan nog eens een beetje van die advertenties tussendoor. Hij is comedian geweest, stand-up comedian. Later nog, eh, heeft hij nog iets eh, lopen acteren. Twee, wat zeg ik, drie eh, films wat een blockbuster is geweest in de jaren 80 en 90. Eddie Murphy als Axel Foley. Beverly Hills Cop 1 tot en met 3. Maar hij heeft ook nog eens een keer gezongen een Blauwe Maandag. Met de productie van Rick James. Party all the time. Nou, is een plaatje. today. uit eh, de jaren 80. 1981 eh, wel te verstaan. Eh, Randy Muller produceerde dit. was een beetje de tijd dat ik zelf een beetje met wat, wat platen onder mijn arm thuis kwam. Nou, dat hebben ze thuis eh, geweten. Uh, ja, pick-up waar ik het dan op draaide. En aangezien, ik leg het net uit aan de gast... die straks tussen 8 en 10 te horen is... van ja, zo ben ik eigenlijk begonnen met huiskamerfeestjes geven. En natuurlijk niet alleen dat, maar ook met, met radiopiraten spelen hier in Zandvoort. Dat nog niet eens zo gek ver gedaan wat betreft de huiskamerfeesten. Want eh, dat was dan een drive-in discotheek. Dat had ik eh, met, eh, met een paar vrienden. En stevast waren dan bijvoorbeeld nummers zoals... bijvoorbeeld van Sky met Call Me. dat werd dan vaak gedraaid. Dat verhaal van Meltor mee vond ik eigenlijk wel leuk om even te laten horen. Daarvoor hoorde je... Voor Sky hoorde je trouwens... Eh, Eddie Murphy. In een rol die eh, bijna eigenlijk, eh, of weinig mensen van hem kennen. Hij kan ook zingen. Dat heeft hij gedaan met een, met een nummer wat Rick James in die tijd heeft geproduceerd. Dus dat, dat dateert ook al van de midden jaren 80. En natuurlijk, Murphy kennen we natuurlijk van zijn stand-up comedian shows Raw en Delirious. Maar natuurlijk ook van die ontzettende rollen zoals, wat ik al net beschreven, Beverly Hills Cop 1 tot en met 3. Dus dat deed hij dan eigenlijk ook nog er eventjes eh, tussendoor. Eh, nu zit ik dit even te bekijken van eh, ga ik dit redden tot, nou wat zal ik zeggen, 59? Ik denk het niet. Moet ik nog eventjes doorpraten, want we hadden net iets uit 1981. Ehm, uit datzelfde jaar komt dan ook, ook iets. Die man die heeft volgens mij in, in eind jaren 70 ook op solgebied het nodige gedaan. En op een gegeven moment, eh, het eh, begin van de jaren 80, deed hij dat nog eens een keer opnieuw. Eh, en toen had hij in een of andere Dr. Perry Johnson... die dat uh, riedeltje voor hem in liep te zingen. let's start to dance again. Ik vond het, dat vind ik eigenlijk wel een geestig nummer... om dan tot aan het nieuws van 8 uur te laten draaien. Wel in de 12-inch versie wel te verstaan. Want ja, het is wel een beetje donderdagavond voetjes van de vloer. dat soort werk. Dat eh, moet je straks om 8 uur niet proberen. Dan vraag ik toch de aandacht om heel goed te luisteren naar Frank Bond. Want hij gaat straks tussen 8 en 10 eh, een aantal nummers laten horen... die te maken hebben met het derde album van Alaska. Want die hebben deze week hun album gepresenteerd in Paradiso Amsterdam. En ik beloof je, ik eh, draai er ook nog wel enkele stukken van. En je waant je eigenlijk alsof je in de jaren 60 weer bent beland. Dus ik waarschuw je maar vast. Eh, dit dus tot aan 8 uur. En daarna gaan wij weer gewoon met Alternative FM verder. The message is in the mule. Now if you're ready, the band's got the notion to put your motion. Shimmy, shimmy, cocoa bop, you're rocking with the Come on and do it. Come on and do it. Come on and do it. Do it, do it, do it, do it. Come on and do it. Come on and do it. Come on and do it. Do it, do it, do it, do it. Well now, it looks like the big fun has just begun. let's shock the house. Boom, boom, shaking room. Let's rock the house, let's shock the house all night.